Gert Kluk met het NOS Journaal. VVD-leider Rutte en PvdA-voorman Samson gaan na donderdag inhoudelijk gesprekken voeren over een nieuw kabinet. Dat zeiden ze na een eerste gezamenlijke gesprek bij minister Kamp. Donderdag debatteert de nieuwe Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag en de formatie. Het CDA-kamerlid Pieter Omzicht, die op een onverkiesbare 39e plaats stond, komt met voorkeurstemmen toch in de Tweede Kamer. Andere kandidaten die voorkeursacties hebben gevoerd, zoals Tovik Dibi van GroenLinks, zijn er niet in geslaagd een zetel te bemachtigen blijkt uit de definitieve verkiezingsuitslag. In de nieuwe Tweede Kamer krijgt GroenLinks definitief vier zetels. En dat gaat zoals bekend ten koste van de PvdA, die geen 39, maar 38 zetels krijgt. Drie minder dan de VVD. De ChristenUnie heeft haar vijfde zetel te danken aan de lijstverbinding met de SGP. Human Rights Watch beschuldigt Syrische opstandelingen opnieuw van oorlogsmisdaden. De mensenrechtenorganisatie zegt bewijzen te hebben dat opstandelingen tegenstanders hebben gemarteld en geëxecuteerd. Opstandelingenleiders verklaarden tegen Human Rights Watch dat ze executies in sommige gevallen toestaan, maar alleen als het zware criminelen waren. In het rapport stelt Human Rights Watch verder dat Saudi-Arabië, Qatar en Turkije wapens leveren aan het verzet. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk zouden niet militaire steun verlenen. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn duizenden mensen op de been om te betogen tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Ze scanderen onder meer anti-Amerikaanse leuzen. De leider van de Hezbollah-beweging had opgeroepen tot de betoging. Volgens hem moeten de Verenigde Staten zich verantwoorden voor de film omdat die in de VS is geproduceerd. Alleen al vandaag waren er demonstraties in Afghanistan, Pakistan, Indonesië, de Filipijnen en Jemen. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en af en toe wat regen. Morgen vooral in de kustgebieden kans op een bui. Wel een stuk frisser dan vandaag. Het wordt maximaal 17 graden. De rest van de week wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een niet al te drukke avondspits. Dit zijn de files in de Randstad van 3 kilometer en langer. Op de A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 3 kilometer. De A16 Breda Rotterdam op de parallelbaan tussen Rotterdam Feyenoord en het plein 3. Op de A16 Rotterdam Breda staat tussen knap het Plein en knap het Ridderkerk 4 kilometer. En op de parallelbaan 3 bij Rotterdam Feyenoord. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij het Plein 4.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 Riff. Zoek het zelf maar uit, Op komt de egoïst. Morgen wordt het beter, meent de optimist. Dat valt nog te bezien, al is de realist. What the pessimist popjournalist. Echt waar, niks van gevoel, ligt een masochist. Ik wist er nog wel meer, maar mijn schijf is gewist. voelt zich iedereen de koning te rijk als hij in de kroeg is. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En we begonnen in de kroeg samen met Ton Engels en Egbert Derks. En die Egbert Derks die houdt zich vooral bezig met het produceren van allerlei soorten muziek. Carrie Noble, Talk to Me geschreven door die Carrie Noble zelf. Ever Jerry Lee Lewis en Tom Jones hebben samen ook een keer op het podium gestaan. Het was eigenlijk maar een gelegenheidsformatie op dat moment. En dit is de live versie daarvan. End of the Road. vader zei tijdens dat optreden heel veel liedjes hoor, want het waren allemaal maar hele korte nummers. Anders als van deze Ricky Lee Jones. Ze heeft het uitgebracht in 2007 eh, op de cd Sermon on Explosion Boulevard. Gina Trovato, Insieme senza parole. Ja, mijn, eh, mijn Italiaans is niet meer zo goed als dat het ooit geweest is hoor. Maar u begrijpt beslist wel welk liedje het is geweest van deze dame. Is een hitje geweest hier in Nederland hè. En dit moet nog een hit worden. Blind Again. So I had to turn blind again. guess I find again. That you can You can always depend when you need a hand. Need a hand. Need a hand. Oh, someone to show the way. To kneel for you and pray. Shine a guiding light to help you through the darkest night. Someone to be a friend. Oh, I need a friend who will share my despair and hear me cry. I turn blind. I turn blind. Guess I find I turn blind again. cd die deze Anton Arema uitbracht in 2008. Maybe Tonight, zo heet de cd. En Blind Again is een van de nummers die hij daar, eh, daarop heeft gezet en ook zelf heeft geschreven. Dit is wel bekend, hè? Met Soledad van Laura Pausini. Prachtig liedje van een prachtige dame. Marco se ha marchado e para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. y la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás sí. piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar. entre inglês e matemáticas. Tu padre e seus consejos que monotonia por causa del trabalho e outras tonterias nowadays seem to make impression while it's not about the question and just about the whiskey in your face. Well, if all is understood, then your teacher does no good, and your brain is just a simple uppercase. And your eyes, they can be closed for the mind to your toes and the whiskey in your hand know the way. Marry me in a tree by the fields full of green, in the dream by the wondrous blue sea. Where the law of the land is a gift from your hand in the song called the flowering tree. Lessons and sermons, the history of the Russian endless discussions about your fate. Look before you grumble into the beauty of the humble, cause your whiskey's just a bottle of lemonade. Oh, as dusk turns to dawn and your dreams are forgone, the sunset returns into day. like a thousand miles away, the history has determined that nothing is certain nowadays, except the day of your birth and the end of the earth and the bottom of your of lemonade. While you're lighting your candles for killers and scandals, your lifetime is ticking away. So that you do a matter of few when nobody desires and burdens, standards deceive and betray. Love and connection, hate and protection, whiskey or a fresh lemonade. Eerste Ierse klanken in het programma Muziekerie van Tangarina Lessons and Sermons. Zo heet de cd en zo heet ook dit liedje wat u daarnet heeft kunnen beluisteren. Dit is Alison Krauss en haar Union Station. Restless. En dat ben ik af en toe ook wel eens Robinson, Crowns and I, Union Station, Country Music in het programma Muziekreer. En als u liefhebber bent van dit soort muziek, dan zou ik u aan willen raden, luister ook eens naar het programma Country Track via uw eigen favoriete omroep. De La Montagne, Forever My Friend, is afkomstig van het album Trouble. En natuurlijk door hem zelf geschreven. Skatskedi. Kat, kat, skatskadon. Kat, kat, skatskedi. Couponne sama pendoro, couponne sama pendoro. Kinali, saidia, kinali, saidia. Natu saidia bataton, batoto, batoto. kat, kat, cats, cats, que don. cats, cats, cats, que cats, cats, cats, que personen, twee dames en eh, drie heren. Eh, Zap Mama, daar luisteren ze naar. ze zijn afkomstig uit eh, Zuid-Afrika. Brrlak, zo heette het nummer wat u daarnet beluisterd heeft. Het is allemaal afkomstig van een cd die gewoon Hoed Hoerari wordt genoemd. Dit is een Nederlandse jongeman met een Amerikaanse dame. Victoria Shaw en Richard Schneider. You can tell the Just look into these eyes. opgenomen is hier in Nederland en in Amerika de banden. En de mp3'tjes die vlogen het, eh, het, internet over van het ene studio naar de andere studio. Richard Schneider stond hier in de, in de studio in Nederland te zingen. En eh, Victoria Shaw heeft dat weer eh, ingezongen. Haar partij heeft ze ingezongen in Amerika. Later is dat allemaal weer bij elkaar gekomen. En hebben ze gezegd van nou we gaan het ieder voor zich eh, afmixen. Dus helemaal compleet maken. En dan laten we het aan elkaar horen. En dan zeggen we tegen elkaar wel wat we goed en wat we niet goed vinden. En zo is het een keer een vier, vijf de wereld overgegaan. En zie daar, dit was het resultaat. Love By You, Victoria Shaw samen met eh, Richard Schneider. En het is geschreven door die Victoria Shaw samen met Steven McClintock. En dit is Julian Sass. Everybody runs like crazy. this big old town. People are in hurry, nobody wants to slow down. Everybody's so busy, important deals go down. Money's like magic, madness all around. I see poor people on the street, completely wasted and deadbeat. Nobody seems to be concerned about that. I see commercials on TV preaching anything but reality. It just makes me completely sad. But I try to be someone who wants to live down free and I. I try to find love and understanding, and that's enough for me, I say. And that's enough for me. burned my bridges before I left this town, and I guess I didn't want to be around. Nobody saw me leaving, nobody knew where I was going. I guess I left without a single sound. That's enough for me, I say. And that's enough for me. And that's enough for me. But something tells me that you just can't run away before. You gotta face a brand new gotta follow your heart and make a brand new start. And I'll be on your way. But I try to be someone who wants to live right free and now. Having a good time now and live my time happily. And I, I try to find love and understanding. And that's enough. Slichter Schlichter, Bert Benen, Michel Pagy, Sjoerd van der Broek en Pascal Vermeer. Dat zijn vijf heren die luisteren naar de naam Strawberry Beat. Ze hebben wat eh, muziek opgenomen en dat is allemaal opgenomen door Sjoerd van der Broek, want dat is een ontzettend goede technicus. Ik ken hem namelijk van eh, de KRO radiowagens daar, waar ik heb er een paar keer mee mogen werken. Het is echt een perfecte techneut. En hij heeft eh, dit nummer opgenomen wat ooit is geschreven door Lennon en McCartney. Hun eigen versie hebben ze daar wel van gemaakt hoor. Deze Strawberry Beats. Come and get it. En zo eindigt deze plaat Come and Get It van de Strawberry Beats. En dit, dit is ook een Nederlandse productie. Times Gone By van Crossing Railway. night, end of the day Wondering why didn't stay Feeling love, tenderness and in 2007. Eh, en het volgende, dat stond alweer uit 1995. Maar als u het hoort, dan denkt u bij uzelf van... het is alsof dat ze het gisteren heeft uitgebracht.